Levi van Eck met het NOS-journaal. Gevels van kroegen, clubs en andere gebouwen kleurden vannacht oranje... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de gewelddadige dood van Lisa van 17 uit Opkoude. Het was een actie van clubeigenaren, maar uiteindelijk deden meer organisaties mee. Onder meer het Centraal Station in Amsterdam en de Erasmusbrug in Rotterdam kleurden oranje. In Argentinië is een inval gedaan in het huis waar een schilderij zou hangen... dat door nazi's werd geroofd uit Amsterdam. Het schilderij is niet gevonden. Het werk uit de Joodse goudstickercollectie werd eerder deze week ontdekt... door een journalist van het AD. Die zag het hangen in een huis op een Argentijnse makelaarssite. Nu is het dus opnieuw spoorloos. Het onbemande ruimtevaartuig Starship van SpaceX is volgens plan in de Indische Oceaan geland... Het was de tiende testvlucht met Starship. Eerder had het bedrijf van Elon Musk tegenslagen met de raket. Verschillende vaartuigen ontploften. Met zijn Starship wil Musk in de toekomst mensen naar Mars brengen. In Gouda is gisteravond iemand overleden na een steekpartij in een huis. Volgens de politie ontstond er ruzie in de woning waarbij werd gestoken. De verdachte die is opgepakt was ook gewond. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar, maar wat hun relatie is, is niet bekend. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de ontstane kabinetscrisis... na het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. VVD en BBB moeten aan de Kamer uitleggen... hoe zij alle kabinetsposten tot aan de verkiezingen gaan invullen. Gisteren werd al duidelijk dat de partijen het eens zijn geworden over de verdeling... maar hoe die er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het debat begint om 10 uur. Het weer, de dag begint zonnig. Smiddags meer bewolking en kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij Uitgeest 4 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger.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 rain happy when it rains. De ijspegels langs mijn wangen. En ik glij weer, en dat heb hij weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Of vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis.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 om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de gewelddadige dood van Lisa van 17 uit Apkoude. Onder meer het Centraal Station in Amsterdam kleurde oranje. In Argentinië is een inval gedaan in het huis waar een schilderij zou hangen... dat door nazi's werd geroofd uit Amsterdam... Het schilderij is niet gevonden. Een journalist van het AD zag het schilderij hangen op een foto van een Argentijnse makelaarsite. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de ontstane kabinetscrisis... na het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. VVD en BBB moeten aan de Kamer uitleggen... hoe zij alle kabinetsposten tot aan de verkiezingen gaan invullen. Het weer, eerst zon, later weer bewolking. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit is ZFM. not much left of me. What you get is what you see.